Clemens Peters met het NOS Journaal. President Republikeinen en Democraten op om samen te werken om Amerika weer op te bouwen. Hij wil duizend miljard dollar uitgeven om de infrastructuur weer op peil te brengen. Obamacare wordt vervangen door een ander stelsel en Amerika blijft samenwerken met andere landen, onder meer in de NAVO. De andere NAVO-leden moeten wel meer gaan betalen, zei Trump, die nauwelijks afweek van de officiële tekst van zijn speech. Uber-topman Travis Kalanick is in ernstig in verlegenheid gebracht... door een filmpje waarin hij in een taxi ruzie maakt met een van zijn chauffeurs. Als de chauffeur klaagt over teruggelopen inkomsten doordat de tarieven zijn verlaagd... wordt Kalanick boos. Hij bijt de man toe dat sommige mensen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen rotzooi. In een verklaring gaat Kalanick door het stof en zegt dat hij hulp gaat zoeken om een betere leider te worden. In de nieuwe peilingwijzer verandert niet veel. 50PLUS zakt iets verder weg en ook de PVV lijkt in te leveren, al vlakt de daling wel wat af. De VVD en de PVV blijven ruim aan kop in de peilingen met rond de 25 zetels. Het CDA staat op 17 tot 19 zetels en D66 en GroenLinks volgen met 16 tot 18. Daarachter komen PvdA en SP. 50PLUS staat nu op 5 tot 7 zetels, oftewel een daling van 3 zetels sinds de verwarring over het AOW-standpunt. Oud-minister Klaas de Vries gaat het onderzoek leiden naar misbruik in de sportwereld. De Volkskrant meldt dat hij een driekoppige commissie gaat leiden... die is ingesteld door sportkoepel NOC-NSF. Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen over misbruik... die de afgelopen tijd naar buiten zijn gekomen. Zoals van oud-wielrenster Petra de Bruin en een aantal profvoetballers in Engeland. Het weer. Het is bewolkt en op veel plekken regent het. Het is tussen de 2 en 5 graden. In de loop van de ochtend trekt de neerslag naar het oosten weg...